had geëist. S. schoot in november 2012 een 35-jarige kickboxpromotor dood... tijdens een grote vechtpartij op het kickboxgala. De broer van het slachtoffer raakte zwaar gewond bij de schietpartij gerechtshof rekent het Siamak S zwaar aan dat hij de schoot op een evenement waar honderden mensen waren. De moordenaar van Marianne Vaatstra moet een schadevergoeding betalen aan haar vader. Die is volgens de rechter getraumatiseerd geraakt toen hij het lichaam van zijn dochter zag. Marianne Vaatstra werd in het voorjaar van 1999 verkracht en vermoord. Pas ruim 13 jaar later werd Jasper S. opgepakt. Doordat jarenlang onduidelijk was wie de dader was en wat zijn motieven waren... vindt de rechter dat vader Bouke Vaatstra recht heeft op ruim 40.000 euro schadevergoeding. Ook laat de rechter de gruwelijke aard van de moord meewegen. Vaatstra had 250.000 euro geld geëist. Premier Rutte ziet niet voor zich dat er nieuwe Europese afspraken worden gemaakt... waardoor Griekenland minder van zijn lening hoeft terug te betalen. In een debat zei hij dat hij zich dat scenario niet kan voorstellen. Volgens Rutte staan de contouren van de afspraken met de Grieken vast. Binnen die contouren kunnen bezuinigingsmaatregelen die Griekenland moet nemen... door anderen worden vervangen, zolang die maar tot hetzelfde resultaat leiden. VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft in zijn vorige baan als provinciebestuurder in Limburg duizenden euro's ten onrechte gedeclareerd, schrijft NRC Handelsblad. Verheijen erkent dat hij onjuist heeft gehandeld en zal het geld terugbetalen. Verheijen gebruikte vijf keer de provinciale dienstwagen om voor een bijbaan naar de Randstad te rijden, terwijl hij voor die bijbaan een reiskostenvergoeding kreeg. Het weer af en toe zon en het is 6 à 7 graden. Morgen iets warmer, de zon schijnt geregeld en het blijft droog. Vrijdag schijnt eerst de zon, maar tegen de avond neemt de kans op neerslag toe. En in het weekend wordt het iets wisselvalliger. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer 3 kilometer. De rechterrijstrook staat dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Arkel nog 2 kilometer. En op de A44 Amsterdam-Den Haag in beide richtingen bij Wassenaar 2 kilometer.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 Dat is dan een beetje in eh, flagrante tegenspraak met het eh, volgende nummer. Ja. <laughs> dit was Rod Stewart met zijn Stone Cold Sober. En we gaan gelijk door, dus in dit programma kan alles. we gaan in één moeite door naar een anonieme alcoholist. Ja, dat wil je maar een mooie. Nou ja, kijk, als je van Stone Cold Sober... Eh, dan kun je gelijk door, hè? Ja. Ja. Dan heb je het koud en dan ga je gewoon weer warm zuipen. Ja, dat, dat, dat werkt. <laughs> en, Om dan vervolgens te belanden bij... Een anonymous alcoholic. Een anonymous alcoholic. Dit is 10cc. zie hier. Geweldig. Het, eh, de band bestond altijd natuurlijk al, uh, stond altijd al bekend een beetje absurde dingen. Absurde teksten, moderne teksten en vooral ook zeer innovatieve muziek. De groep werd in 1972 in Manchester gevormd en bestond toen uit Eric Stewart eh, op gitaar. Uh, zang en gitaar moet ik zeggen. Lol Cream, zang, gitaar en keyboard. Graham Goldman bas en Kevin Godley drums. De groep werd, een muziek, werd door muziekgoeroe Jonathan King omgedoopt van Hotlegs Legs in 10cc. En werd al snel bekend door hun grappige hedendaagse teksten en innovatieve muziekstijl. Paul Burgess kwam in eh, plaats van Godley and Cream... die in 1976 de band verlieten. Godley en Cream wilden verder met de Gizmotron... een uh, effectgenerator voor elektrische gitaar... die zij hadden ontworpen. We werden daarna beroemd als zangduo... maar zijn veel beter bekend als de makers van... of producers van videoclips. En de video die ze maakten van hun lied Cry in 1985... is, uh, is bijzonder omdat het een van de eerste mainstream video's is die de morphing eh, techniek gebruikt. Nou, wat dat is mag u eh, even opzoeken. Ik weet het niet. Graham eh, Goldman vormde samen met Andrew Gold de groep Wax. Het verhaal gaat dat de groep haar naam ontleende aan de hoeveelheid sperma... die de gemiddelde man kwijtraakt per zaadlozing. 9 centiliter. Of ja, maar... nee, niet 9 centiliter. cc. Ja, 9 cc kom nou. Ja. <clears throat> Maar aangezien zij, het, eh, iets, eh, eh, zij iets meer waren dan de gemiddelde man... moest de naam natuurlijk 10cc worden. In werkelijkheid echter werd de naam gegeven door producer Jonathan King... die een droom had over een wereldbekende band met die naam. Overigens komt bij de zaadlozing gemiddeld slechts 3 cc sperma vrij. Dus dan weet je dat ook weer. Ben je weer op de hoogte. 50 Shades of Grey. Nou, <laughs> in 2006-2007 lieten TNCC-leden van het eerste uur weer van zich horen. Graham Goldman trok uitverkochte optredens die werden aangekondigd als TNCC, Graham Goldman and Friends. Eh, Goldman speelde eh, voornamelijk uh, eh, TNCC-hits, maar ook nummers die hij in de jaren 60 van de vorige eeuw voor andere groepen schreef. En dat waren onder andere de Hollies. The Yardbirds en Herman's Hermits. For Your Love is zo'n nummer. Eh, Busstop Bustop was zo'n nummer. En No Milk Today. Om maar een paar van die titels te noemen. Paul Burgess en Rick Fenn, beide speelden ook in Tennessee, maakten deel uit van de band en ehm, van Goldman. De concerten van Goldman eh, vinden voornamelijk in Engeland plaats, maar ook in Australië, Duitsland, Denemarken en België. En in Nederland, want ik heb ze twee keer gezien in Beverwijk. Dus, toevallig. En dan ging het dus gewoon onder de naam Ten cc Waar dus inderdaad uh, Graham Goldman, Rick Finn en die andere meneer eh, Burgers, Paul Burgers van, eh, van deel uitmaakte. Goed, nou, we gaan weer even verder. En we krijgen nu Sailor natuurlijk. Van het album Trouble. En daarvan My Kind, My kind of Girl. She's not the kind that sleeps around. She's the kind that settles down. She's got that gentleness of touch, so full of life, full of dreams. The kind of girl I need so much. She's got those tender looking eyes kind that never cheats or lies. But why she works in this old bar, full of drunks and has-been stars, I wish that I could change it all. But she's my kind of girl. steady hand. I bet she's the kind that understands. A guy like me who drinks alone without a friend away from home, still crying out from the pouring rain. I wish I knew just what to say make her come with me one day. But until then, I'll keep my place every night to see her face, just to dream twist van Sailor werd in eerste instantie geheel bedacht. Het eh, zou gaan om voortzetting van de traditie van een uh, zeemanscafé in Parijs, Le Matelot. Waar Josephine Baker zou hebben opgetreden. Er werden enkele feitjes bij verzonnen om deze glamrock band in de schijnwerpers te krijgen. Dat slaagde in het begin alleen in Nederland, waar Traffic Jam eind 1974 een redelijk grote hit werd. Daarna volgden nog enkele andere. De leden traden stevast op in matrozenpakjes en bespeelden een speciaal voor hen ontworpen muziekinstrument, de Nickelodeon. Een rek waarin diverse synthesizers aan opgehangen waren. De muziek werd gekenmerkt door een zeer open geluid. De meeste muziek en teksten zijn afkomstig, afkomstig van Georg Kayanus of George Kayanus. En de band had in Phil Pickett ook een hele goede componist, zou laten blijken bij de Culture Club. Maar hij moest zich schikken in het concept van uh, eh, Kajanus. De eerste singles en LP's waren succesvol door het unieke melancholieke geluid, doch daarna verkochten ze een stuk minder. Dat werd veroorzaakt door een eh, eenzijdige manier van componeren, alles in dienst van hetzelfde thema. Vanwege de grote gelijkenis van de verschillende nummers op de LP's Sailor zijn deze bijna onderling verwisselbaar. Na vijf albums was de inspiratie kennelijk op. Het eind werd versneld door de opkomst van de punk die eh, eh, weinig moest hebben van deze gemanierde muziek. Maar uiteindelijk heeft het, eerst, eh, heeft het succesvolle concept de band ook de das omgedaan. Na het uiteengaan heeft de band in diverse samenstellingen een reuniekoncert gegeven... en kwamen dan in het Golden Olden circuit terecht. Nieuwe albums verschenen niet meer. Uh, leden waren, dat heb ik al eerder verteld, eh, Georg of George Kajanus, zang, gitaar, toetsinstrumenten. Phil Pickett op eh, de zang, gitaar en toetsinstrumenten. Dan Henry Marsh op toetsinstrumenten en Grant Serpel op slagwerk. Goed, we gaan door met Rod Stewart. Yeah, Rod Stewart, yeah. -huh. Atlantic Crossing prachtig album trouwens. En eh, we moeten natuurlijk niet vergeten de twee grote hits daarvan even te draaien. Want nee, de eerste staat al klaar. Oh, die ga je nu doen? Oh. Oké. I don't want to talk about it. Ik wil het er niet over hebben. Rod Stewart. tell heart David Stewart. 10 januari eh, geboren 1945 in Londen. Dave is een uh, Britse rockzanger, ja dat weten we natuurlijk. Bekend om zijn rauwe bluesy stem. Hij wordt eh, de witte met de zwarte stem genoemd. Ook wel verleens de laatste Song and Dance Man. Vanwege zijn podiumpersoonlijkheid. Er zijn ruim 250 miljoen platen van deze meneer verkocht. Rod Stewart is CBE, dat wil zeggen Commander of the Order of the British Empire. Een onderscheiding die hij eind 2006 eh, New Year's Honors kreeg uitgereikt door Elizabeth II. Vanwege zijn culturele en artistieke verdiensten voor het Verenigde Koninkrijk. Hij is ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame eh, en als solist. En 2012 en als lid van zijn ex-band The Faces. Jonge leeftijd wilde Rod Stewart voetballer worden en speelde enige tijd bij Brentford FC. Hij, wilde, eh, hij werkte onder meer als grafdelver, afrasteringsbouwer en bezorger. Begin jaren 60 begon zijn carrière in de muziek toen hij zich als straatmuzikant aansloot bij folkzanger Wiz Jones. Dit gezelschap eh, reisde door Europa tot het in Spanje gearresteerd werd tot, eh, vanwege eh, landloperij en omdat de paspoorten van de leden verlopen waren. De muzikanten werden Spanje uitgezet en teruggestuurd naar Engeland. Op het station van Twickenham werd hij ontdekt door Long John Baldry. Vanaf 1964 trad hij veel op met Shotgun Express, eh, Steam Packet, Long John Baldry, Julie Driscoll en Alexis Corner. Hij zou eh, volgens geruchten in 1964 mondharmonica gespeeld hebben bij het liedje My Boy Lollipop van de Jamaicaanse ska-zangeres Millie Small. Maar in werkelijkheid was het Pete Hawkman die hiervoor het harmonica-spel verzorgde. Hij bleef relatief onbekend totdat hij zich in 1967 aansloot bij de Jeff Beck Group... met als virtuoos gitaarspeler Jeff Beck. Bassist Ron Wood en drummer Ainsley Dunbar en Mick Waller... 1969 verliet hij de Jeff Beck Group om samen met Ron Wood over te stappen naar The Faces. Hij bracht in datzelfde jaar nog een soloalbum uit, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, met The Faces, het album First Step. In 1970 verscheen zijn tweede soloalbum Gasoline Alley en met The Faces Long Player. Every Picture Tells a Story uit 1971 betekende de echt grote doorbraak voor Rod Stewart en vanaf dat moment genoot hij internationale bekendheid. Toen het eh, B-kantje Maggie May vaak op de radio werd gedraaid... kreeg hij met het album en de single gelijktijdig een nummer 1 hit in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië. Iets dat de geschiedenis van de populaire muziek nooit eerder was voorgekomen. En sindsdien nog door niemand is geëvenaard. Het album Every Picture Tells a Story is opgenomen in de befaamde Rock and Roll Hall of Fame. En bekleedt daar de 17e plaats in de top 500 van albums die de meeste invloed en verandering hebben teweeggebracht in de 20e eeuw. Zo, nou, dan weten we dat maar weer eens even. Kijk we even meedoen? doen. He? Goed, we gaan eh, naar Ten CC. En van Ten CC, die willen graag een rode vrouw in hun bed. Althans, daar lijkt het op. Uh rats in my bed. Ten CC. in my bed. Nou, ik weet er alles van. Eh nummer dat heet, eh, dat zo heet het nummer Rats in my bed van uh, Ten CC. En we gaan razendsnel door natuurlijk naar eh, Sailor. En die gaan naar Panama. Ze daar moeten weet ik ook niet. Maar goed, dan gaat het volgende nummer over. Panama, Sailor. ja, ja. if you're looking for a lady to snuggle up in your bed, you better think about movies or pictures instead, for you don't make love in Panama until you've bought a camera. Standing up and down the sidewalks with duty fleas in their hands, showing up with a price tag to make you understand that you don't make love in Panama until you've bought camera Any kind of little something that you wanna try It all depends on what you buy For if you buy a watch that will only keep her smiling Pick out the old greenbacks Show us to your room make some movies. Looking through that zoom into love, sweet love in Panama. Let us buy a camera. If you go to Panama, look down the old street. Pick out the best camera, and you'll get a real treat. For you don't make love in Panama until you've bought a camera. Yeah, yeah, yeah, Panama. something that you wanna try. Yeah, yeah, yeah, all depends on what you want. was dat. En eh, het liedje dat heet eh, Panama. En dan gaan we weer lekker door met... Uh, wie is er aan de beurt eigenlijk? Oh, Rod Stewart, ja. <laughs> Moet wel even kijken. Een beetje op hier. <clears throat> Rod Stewart gaan we draaien. En zometeen komt natuurlijk de Monster Hit Sailing nog aan bod. Daar kunt u nog wel even op wachten natuurlijk. maar eerst doen we nog even It's Not The Spotlight. Oftewel, het gaat niet om het spotlight. Nee. Trouwens fel ook hoor, dat licht. Oh. Shining down on me I don't have to tell you What a welcome it will be I felt the light before But I let it slip away It's not the spotlight. It's not the camera light. It's not the street lights of some old street of dreams. It ain't the moonlight. Not even the sunlight. Nou ja, Rod Stewart met It's Not The Spotlight. Een, al een track van het album Atlantic Crossing. De eerste LP die hij eh, voor Warner Bros. Eh, Atlantic maakte. Eh, nadat hij gebroken had met het label Mercury. En dat was volgens velen zijn meest creatieve periode. Maar die Amerikaanse periode later was de meest lucratieve periode van Rod Stewart. Goed, we gaan gauw door, want we hebben nog een paar grote hits te draaien. Maar we gaan eerst Tennessee nog een keer doen met een heel apart nummer. En dat heet From Rochdale to Ocho Rio. Hier is 10cc. Archerias, from Archerias to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale, from Rochdale to Archerias. You spend half your life in transit, but that's just the way God plans it. Pack a shirt and some fresh pajamas, that's all you need. Try to get a flight out to someone but Air Jamaica don't fly on Sunday. Gotta get a flight to San Juan because I wanna see the mama and the papa. When I look into your blue eyes, I bend the truth, but I never tell you lies. I need my lover, I need your care. Understand is not enough to make From Rochdale to Archerias, from Archerias to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale, from Rochdale to Archerias, asleep in a stream of sunlight, awake in a dream at midnight. I'm rushing to wait for Jumbo, where am I now? Try to get a flight out to San Juan. But make Jamaica, don't fly on Sunday. Gotta get a flight to San Juan because I wanna see the mama and the papa. A dressing room so far from home, a corridor with a broken telephone. I wanna call, but I got to go. The curtain's up and it's time to do the show. get a flight out to San Juan. But hey, Jamaica, don't fly on Sunday. Gotta get a flight out to San Juan. Because I wanna see the mama and the papa. Asleep in a stream of sunlight. Awake in a dream at midnight. I'm rushing to wait for Jumbo. Where am I now? all you need. Everybody sing. From Ashdale to Algerias, from Algerias to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale. Oh, where are we now? From uh, Rochdale to... Uh, zeg ik nou? ik <laughs> pik de titel weer kwijt. Van Rochdale to... Uh, stond er nou? Even kijken hoor. Eh, van Rochdale to Ocho Rios. Ja. Dat was het. Ten cc Bloody Tourists. En er komt straks nog één nummer van deze LP wat halen. Dus ik ga gauw door. Want we moeten de drie grote hits nog draaien van deze drie albums. En we beginnen met Girls, Girls, Girls. Hier is Sailor. girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black, or white, add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey? most every day. Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movies. Those lovely photographs. a snowboat to China. An explorer. girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, Sailor was dat met Girls, Girls, Girls. Een, eh, de grote hit van dit tweede album van de band. Eh, het album Trouble.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 Maar ik uh, maak het morgen wel goed. In eh, de CFM Lunch nog gelukkig helemaal. Dreadlock Holiday, 10cc en daarvoor stelling van Rod Stewart. We gaan eruit, want we gaan de microfoons en alles overgeven aan eh, CFM Jong Zandvoort. En uh, dan gaat het over de Kids Adventure Week, heb ik begrepen. Dus dat wordt een spannend verhaal. Goed, tot zo dus bij eh, de CFM Jongs Antwoord. En ik ben er morgen weer. 12 uur, CFM Lunch. Dag!